Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De provincie Zuid-Holland wil dat er meer betaalbare huizen worden gebouwd daar. Daarmee bedoelen ze koopwoningen tot 350.000 euro. Nu zijn er vaak nieuwbouwprojecten met huizen die veel te duur zijn, zegt de provincie. Er zijn natuurlijk echt heel veel mensen op zoek naar een woning. En dan heeft het niet zoveel zin als je woningen van 6 of 7 ton toevoegt... als mensen dat niet kunnen betalen. Dus een modaal inkomen of net iets meer, zeg maar eventjes eh, net wat minder dan 50.000 euro per jaar. Dat zijn de mensen, de grootste groep van de mensen die echt een woning zoeken. En helaas zijn heel veel plannen niet voor die groep. Zuid-Holland gaat nieuwbouwprojecten nu strenger beoordelen... en heeft ook een subsidiepotje dat voor goedkopere koop- en huurwoningen moet zorgen. Russische en Chinese schepen kunnen gewoon veilig over de Rode Zee varen... zegt een leider van de Houthi-rebellen. Die groep valt al wekenlang schepen aan voor de kust van Jemen. Daarmee willen ze ervoor zorgen dat de oorlog in Gaza stopt. De Houthi-leider zegt dat schepen die geen link met Israël hebben... nergens bang voor hoeven zijn. En in sloten en rivieren zitten te veel resten van pijnstillers. Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar vijf pijnstillers die je zonder recept kan kopen. Daarvan komen diclofenac, ibuprofen en naproxen te veel voor in het water. En dat is schadelijk voor het milieu. Paracetamol en aspirine zijn een stuk milieuvriendelijker. Het RIVM wil dat patiënten en dokters ook eventuele schade aan de natuur mee gaan wegen... bij het kiezen voor medicijnen. En een spannende dag voor Japan. Dat land probeert vandaag een onbemand apparaat op de maan te laten landen. En als dat lukt is Japan het vijfde land dat het voor elkaar krijgt. Bijzonder aan deze maanlanding is dat er ook een apparaatje aan boord is... waarmee radioamateurs over de hele wereld live kunnen volgen hoe het gaat. Dus ook tijdens de landing gaan wij meten hoe hard die gaat. En daaraan kunnen wij meemeten of het remmen goed gaat en zo. En ook dat kleine apparaatje gaat tijdens de landing wat overboord, overboord gegooid en al. Gaat dan al wat, gegevens uitsturen live. Dat is die twee seconden dat die valt. Als we die gegevens hebben, dan weten wij of de landing lukt. Die landing staat gepland rond half vijf vanmiddag. En het weer nog nu nog wat lokale winterse buien en in Limburg mist. Vanmiddag droog en veel zon bij 0 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog steeds file rijden op de A5 momenteel. Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen IJmuiden en Knopend de Hoek een uur verdraging. Door het ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Goed nieuws, het ongeluk op de A4, de omleidingsroute, is weer van de weg af. Dus je kunt vrij gemakkelijk omrijden. Kan dus via eh, Badhoevedorp over de A9 en de A4. Over die A9 gesproken, wel een korte file nog, ook maar richting Amstelveen.